12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De omzet van de autosector is in het tweede kwartaal met meer dan 25 gedaald. Daarmee is het volgens het CBS de grootste krimp in meer dan 25 jaar. Importeurs van nieuwe auto's kregen de grootste klap. Hun omzet kelderde met ruim 40 Niet alleen doordat de vraag door de coronacrisis instortte... maar ook doordat autofabrieken dichtgingen en dus niets konden leveren. Handelaren in gebruikte auto's en reparatiebedrijven verloren zo'n 20 omzet. Alleen in de motorenhandel bleef het omzetverlies beperkt tot minder dan 6 in sommige regio's kan de wachttijd voor een coronatest oplopen... doordat er wordt geschoven met testcapaciteit. Een deel van de capaciteit in regio's met weinig besmettingen... wordt overgeplaatst naar regio's met veel besmettingen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat nodig... zolang de totale testcapaciteit nog niet kan worden uitgebreid. De motorrijders die onlangs in nog geen 10 minuten van Breda naar Rotterdam scheurden... hebben opnieuw een filmpje online gezet. Daarin is te zien hoe ze in het donker met snelheden tot boven de 270 km per uur... over de A29 naar Rotterdam rijden. De motorrijders deden 7 minuten over de rit van knooppunt Hellegatsplein naar Rotterdam... een afstand van 24 kilometer. Dat komt neer op gemiddeld meer dan 200 km per uur. Te zien is hoe ze in het donker tussen het verkeer zigzaggen. De politie zegt de zaak hoog op te nemen en heeft al tientallen tips binnen. Twee dagen voor het begin van de Tour de France heeft de Belgische wielerploeg Lotto Soudal vier mensen naar huis gestuurd. Het gaat om twee stafleden die de verplichte coronatest niet hebben doorstaan en hun kamergenoten. Als de Tour eenmaal begonnen is, wordt in zo'n geval de hele ploeg uit de koers gezet. Het weer. De meeste neerslag trekt vannacht naar het noorden weg. Hier en daar kan nog wel een bui vallen. Minima tussen 13 en 17 graden.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 And now the people in the club, they do like us. High heels with the car. Dance until we see the dark. Flashing lights deep down low. We are gonna make it blow. Drop it down, shake that ass. Everybody make it clap.